Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hij werd meer dan, eh, dan twee maanden geleden opgenomen... na een vergiftiging met een zenuwgas in de Britse plaats Salisbury. Ook zijn dochter lag een tijd in het ziekenhuis... maar zij kon het al eerder verlaten. Groot-Brittannië denkt dat Rusland achter de zenuwgasaanval zit... maar de Russen ontkennen dat. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN heeft zware kritiek op Israël. In een speciale bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad zei hij dat Israël de Palestijnen systematisch belangrijke mensenrechten onthoudt. Hij houdt Israël verantwoordelijk voor de 60 Palestijnse doden die alleen al maandag vielen in Gaza. Volgens de Israëlische ambassadeur bij de VN heeft Israël geprobeerd het aantal slachtoffers zo klein mogelijk te houden en zijn de schuldigen Hamas-terroristen. De kritiek ziet de, kritiek ziet de Israëlische ambassadeur als bewijs dat de Mensenrechtenraad weer terug is bij de ergste vorm van zijn anti-Israël-obsessie. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt dat hij dinsdag in de discussie over IS-kinderen zijn emotie misschien te veel heeft benadrukt. Hij zei toen dat hij aan het uitzoeken is of kinderen van jihadistenouders uit vluchtelingenkampen in Syrië kunnen worden weggehaald. Een dag later benadrukte zijn ministerie dat er niets is veranderd aan het kabinetsbeleid, dat de kinderen niet worden opgehaald omdat dat te gevaarlijk is. Premier Rutte herhaalde dat en dat deed Grapperhaus vanochtend ook nog een keer. Parfumerie Douglas gaat haar kledingbeleid aanpassen. Medewerksters met een hoofddoek worden niet meer naar het magazijn verwezen, staat in een verklaring. Aanleiding is de ophef die ontstond omdat een medewerkster van een Douglas-filiaal in Leeuwarden vanwege haar hoofddoek alleen nog in het magazijn mocht werken. Douglas zegt de commotie te betreuren.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 And so I'm sailing through the You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower. C'est world has dead its stand, you could use stand, you stand. Umbrella. Ba ba da da, ba ba da da, ba ba da da, ba ba da da, ba ba da da.